Jobboot met het NOS-journaal. De zeven met een eigen verdrag dat moet leiden tot een strengere begrotingsdiscipline. Andere EU-landen kunnen zich daarbij aansluiten. Dat is de uitkomst van lang overleg, gisteravond en vannacht op de Eurotop in Brussel. Lang is geprobeerd een verdrag af te spreken voor alle 27 EU-landen, maar dat werd gedwarsboomd door Groot-Brittannië. Premier Rutte is tevreden over de afspraken. Om de schatkist op orde te krijgen denkt het kabinet na over extra bezuinigingen van 6 tot 10 miljard dat De bronnen aan de NOS. Betrokkenen noemen het bijna onontkoombaar dat daarbij wordt gekeken naar ingreep op de woningmarkt en de arbeidsmarkt. Dat zou kunnen betekenen dat het kabinet nadenkt over beperking van de hypotheekrenteaftrek en ook geld weghaalt bij de WW-uitkeringen. Beheerders van dijken en waterkeringen zijn extra waakzaam in verband met de hoge waterstanden. Door een combinatie van westerstorm en vloed dreigt op veel plaatsen hoogwater. Vanmorgen is in Groningen de waterkering bij Zeil uit voorzorg gesloten. En bij Hoek van Holland is de Maaslandkering gereed gemaakt voor sluiting. Rijkswaterstaat heeft voor vandaag hoogwater voorspeld in vijf van de zes kustsectoren. Dat komt ongeveer eens in de twee jaar voor, als de waterstand drie meter boven NAP stijgt. De Nederlandse ambassadeur in Indonesië heeft excuses aangeboden voor het bloedbad in het dorp Rawagade op Java. Vandaag 64 jaar geleden. Dat gebeurde tijdens een herdenkingsplechtigheid bij het monument voor de slachtoffers. Nederlandse militairen richtten in 1947 een slachting aan onder de mannelijke inwoners van het dorp. Negen nabestaanden krijgen ieder een schadevergoeding van 20.000 euro. Medewerkers van de ambassade gaven de weduwe een houten bord met een windmolen en een palmboom. Op het bord staat de tekst eindelijk gerechtigheid voor het volk van Rawagede. Ambassadeur De Zwaan zei te hopen dat de erkenning van het leed dat is aangericht zal helpen het hoofdstuk af te sluiten.